Zit van der Linde met het NOS-journaal. In Rotterdam is vanochtend vroeg opnieuw een explosie geweest bij een pand. Het gebeurde rond 5 uur in het centrum van de stad. Na de explosie rende er iemand weg en de politie is op zoek naar diegene. Inmiddels zijn er dit jaar bijna 60 explosies geweest bij woningen in Rotterdam. Het geweld hangt samen met drugscriminaliteit. De politie zet extra surveillance en cameratoezicht in. De Amerikaanse president Biden en de republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, McCarthy, hebben een voorlopig akkoord bereikt over het verhogen van het schuldenplafond. Als het congres ook met de deal instemt, kan de Amerikaanse federale overheid meer geld lenen, zodat rekeningen en salarissen kunnen worden betaald. Het verhogen van het schuldenplafond is een routineklus, maar de spanningen tussen de Republikeinen en Democraten maken het moeilijk. Bij een Russische aanval op de Oekraïense hoofdstad Kiev is vannacht zeker één persoon om het leven gekomen. Drie anderen raakten gewond. Het slachtoffer werd geraakt door een neergehaalde drone die op een tankstation neerkwam. Burgemeester Klitschko van Kiev zegt op Telegram dat vannacht meer dan 20 Russische drones die onderweg waren naar Kiev uit de lucht zijn geschoten. Hij laat verder weten dat er nog een Russische aanval wordt verwacht en dat mensen moeten blijven schuilen. In Den Bosch is een man gevonden die al vijf maanden dood in zijn flatwoning lag. De man is aan een natuurlijke dood gestorven, bleek na onderzoek. De politie roept mensen op om hun buren soms in de gaten te houden... om dit soort schrijnende gevallen te voorkomen. Zo adviseert de politie om te bellen als de buurman of buurvrouw plots geen geluid meer maakt... of niet meer naar buiten komt en de brievenbus steeds voller wordt.